Visser met het NOS-journaal. Ouders van de kinderen in de Amsterdamse zedenzaak krijgen recht bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank in Amsterdam loopt daarmee vooruit op een wetswijziging, maar vindt dat gerechtvaardigd gezien de impact en het buitengewone karakter van zaak. De rechtbank besloot verder dat inhoudelijke behandeling van de zaak gedeeltelijk achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De ouders waren bang dat anders bij een breder publiek bekend zou worden wat er precies met hun kind is gebeurd. Verdachten van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk hoeven bijna geen van allen voor de rechter te verschijnen. Justitie slaagt er niet in om hen te volgen, omdat bijna alle zaken zijn verjaard. Naar aanleiding van alle aandacht voor het misbruik kreeg het Openbaar Ministerie meer dan 30 meldingen. Daarvan heeft er maar één geleid tot een veroordeling. Morgen komt de commissie Deetman met haar rapport over het seksueel misbruik door geestelijken. Minister Schippers vindt dat de inspectie voor de gezondheidszorg sneller en beter moet werken. Volgens haar heeft de inspectie terecht excuses aangeboden voor de manier waarop de kwestie Jelmer is aangepakt. De baby Jelmer raakte bij een operatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen zwaar gehandicapt. De inspectie kwam daarna met een kritisch rapport, maar later schreef een inspecteur in een nieuw rapport dat er geen fouten waren gemaakt. De nationale ombudsman leverde zowel op het ziekenhuis als de inspectie zware kritiek. Groot-Brittannië zet volgend jaar zomer 13.500 militairen in voor de beveiliging van de Olympische Spelen. De militairen gaan zich vooral bezighouden met terreurdreiging. Aanvankelijk gingen de Britten ervan uit dat er 10.000 agenten en beveiligers nodig zijn in Londen, maar dat aantal is al opgelopen tot bijna 24.000. Volgens minister Hammond van Defensie zijn de Olympische Spelen de grootste veiligheidsoperatie in zijn land in de afgelopen decennia. Het weer, vooral in het noordwesten buien. Vannacht vanuit het zuiden neerslag, mogelijk met natte sneeuw. Door morgen een graad of 6, maar tijdens winterse buien zakt de temperatuur tot bij het vriespunt. Dit was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat 350 kilometer file in totaal. Files van 7 kilometer en langer staan op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussum en Afrit Bunschoten 13 kilometer. De 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 8. En voor knooppunt Diepen 7 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maars en Nieuwegein 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A4 Den Haag Amsterdam is bij knooppunt Nieuwe Meer de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Op de A6 Muiden richting Emmeloord tussen Almere en Lelystad 16 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen-Alkmaar staat voor Alsmeer 7 kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn wel weer open. Op de ring van Amsterdam staat tussen Diemen en Sloten een file van 8 kilometer. En tussen Slotenmeer en Amstel Business Park 11 kilometer richting Amersfoort. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 10 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Ippenburg 10. En de andere kant op richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 11 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7. A20 richting Gouda voor knooppunt Brechtseplein 10 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen Knoop en Knoop de Brechtseplein 12.